voor een betrouwbare PCR-test. Maar, zegt demissionair minister De Jonge nu... het begint in die teststraten echt te druk te worden. En als mensen zelf met een wattenstaafje aan de slag gaan... haalt dat de druk wat van de ketel. Als je zelftest positief is, moet je alsnog naar de GGD. Het zelftestadvies geldt vanaf volgende week en niet voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Let op als je online gaat shoppen voor Black Friday bijvoorbeeld. Want als je even niet oplet, blijkt die webwinkel een nepwinkel. De politie krijgt ontzettend veel aangiftes binnen van mensen die wel hebben betaald, maar niks gekregen. Zo klaagden in één weekend meer dan 600 mensen over een nepwinkel die stunte met een espresso-automaat van 59 euro, terwijl dat ding normaal 675 euro kost. Terwijl wij hier al acht maanden wachten op een nieuwe regering... schieten ze in Duitsland een stuk sneller op. Daar waren in september verkiezingen... en vanmiddag al wordt er een regeerakkoord gepresenteerd. De SPD, De Groenen en de FDP gaan de ministersposten verdelen... En SPD-leider Scholz wordt waarschijnlijk de nieuwe bondskanselier. Betekent dat het niet lang meer duurt voordat Angela Merkel ermee stopt. Zij had die baan 16 jaar lang. Deze actrice heeft zelf nog nooit naar Squid Game gekeken. Regen To van 10 spreekt de stem in van de reusachtige pop... die in Squid Game de dodelijke versie speelt van 1, 2, 3 Rood Lichtje of Annemaria Koekoek. Maar Regan mag van haar ouders niet naar de serie kijken. Ze vinden het te gewelddadig voor een meisje van haar leeftijd. Ze mocht zich voor Halloween wel als de pop verkleden. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. Langs de kust kan het een beetje regenen. Het is een graad of 8. Morgen regenachtig en 6 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk is de N9 van Alkmaar naar Den Helder nog dicht...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 ما بيبي بو لوفيني غنديرو فوضى inside so strong. Oh, something inside so strong. The more you refuse to hear my voice. Something inside so strong. so strong. And I know that I can make it. Though you're doing me wrong, so wrong.